Raymond Seré met het NOS-journaal. Het wapenarsenaal dat vorige week in gein werd gevonden... is volgens justitie van ongekende omvang. De wapens stonden klaar voor gebruik en de politie sluit niet uit... dat ze bedoeld waren om iemand mee te liquideren. Ook zoekt de politie uit of de wapens eerder al zijn gebruikt... voor gewapende overvallen of liquidaties. Sinds maart doet de politie onderzoek naar een groep jongeren die ernstige misdrijven voorbereiden. In dat onderzoek stuitte de recherche vorige week dus op de 60 pistolen en revolvers, 9 handgranaten, tientallen automatische wapens, munitie en kogelwerende vesten. Acht mannen uit Tiel, wijk bij Duurstede, Utrecht en Nieuwegein zijn opgepakt. TUI Nederland stopt voorlopig met vakanties en vluchten naar Tunesië. De reisorganisatie doet dat op basis van het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder TUI vallen ook Arke, Holland International en Kras. Aanvankelijk boden deze organisaties geen reizen aan tot eind augustus. Nu is dat verlengd tot februari. Ook vanwege de tegenvallende vraag, zegt een woordvoerder. Eind juni werd in de Tunesische badplaats Soes een aanslag gepleegd op een toeristenstrand... en daarbij kwamen 38 mensen om het leven. In Jemen is voor het eerst de Saoedische luchtaanvallen begonnen in maart. Een schip van VN-hulpgoederen gelost. Het schip heeft vier weken voor de kust van Aden liggen wachten. Er is genoeg voedsel aan boord voor 18.000 mensen gedurende een maand. Vanwege de burgeroorlog in Jemen kon het schip de haven al die weken niet binnenvaren. Medewerkers van de veerboot tussen Calais en Dover hebben urenlang de weg naar de ingang van de Eurotunnel geblokkeerd. Ze staken op de weg autobanden in brand en daardoor ontstonden vertragingen en files. Het personeel van de veerboten protesteert tegen de eigenaar van de tunnel die ook verantwoordelijk is voor het veerbootverkeer tussen Frankrijk en Engeland. Het bedrijf wil zijn boten verkopen, de demonstranten zijn bang dat ze ontslagen worden. Het weer tamelijk zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten is nog veel bewolking en ook kans op wat regen. Maximaal van 20 tot 25 graden. Morgen geregeld zon, droog en dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht door een ongeluk bij Apkoude. 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De rechterrijstrook van de A12 Den Haag richting Utrecht is ook dicht door een kapotte padentrailer bij knooppunt Prins Klausplein. Staat 4 kilometer file vanaf het Malieveld.